Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Honderden medewerkers van ziekenhuizen in Brabant krijgen dit weekend het verzoek om zich vrijwillig te laten testen op corona. Directeur Van Dissel van het RIVM zei dat in nieuwzuur. Het testen gebeurt omdat van een aantal besmettingen in Brabant niet duidelijk is wat de bron is. Van de 34 besmette mensen in Brabant is in 8 of 10 gevallen niet duidelijk hoe ze het virus hebben gekregen. En dat maakt het moeilijker om de ziekte te bestrijden. Het wereldberoemde technologie- en muziekfestival South by Southwest is afgelast uit angst voor het coronavirus. Het festival trekt ieder jaar tienduizenden bezoekers naar Texas, maar door noodmaatregelen van de autoriteiten moest het voor het eerst in 34 jaar worden geannuleerd. Onlangs lieten grote bedrijven als Netflix en Facebook ook al weten niet te komen. De regering is niet van plan om minderjarige vluchtelingen uit Griekse kampen naar Nederland te halen. Dat zei premier Rutte in reactie op uitspraken van gemeenten die een aantal van deze kinderen willen opnemen. Hij wijst erop dat de Europese Commissie bekijkt of er nog meer gedaan kan worden om de vluchtelingen in Griekenland te helpen. In Saoedi-Arabië zijn drie leden van de koninklijke familie gearresteerd... onder wie ook de broer van de koning. Volgens Amerikaanse media waren de aanhoudingen met medeweten... of in opdracht van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Wat de reden is voor de arrestaties is niet duidelijk. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters... dat er binnen het Saoedische koningshuis onvrede is... over het leiderschap van Salman. Een de Amerikaanse uitgever van de autobiografie van filmmaker en acteur Woody Allen... heeft besloten om het boek toch niet uit te brengen. Het zou in april verschijnen, maar na alle kritiek geeft het bedrijf de rechten terug aan Allen. Ook de zoon van Allen, journaliste MeToo-boegbeeld Ronan Farrow... was kwaad vanwege de publicatie. Hij steunt zijn zus Dylan Farrow, die Allen al jarenlang van seksueel misbruik beschuldigt.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 There ain't no finer place to be than running Lakeshore Drive. And there's no peace of mind the place you see riding on Lakeshore Drive. kick anywhere I found. running south on Lakeshore Drive, getting into town. Just slipping on my own LSD, Friday night trouble bound. Friday night and you're looking clean. Too early to start the round ten-minute ride from the Gold Coast back makes you show your pleasure bound. And it's four o'clock in the morning and all the people have gone away. Just you and your mind to Lakeshore Drive. Tomorrow is another day. And the sun shines fine in the morning time. Tomorrow is another day. just like it anywhere I found. Running south on Lakeshore Drive, getting into town. And just sneaking on my own LSD, finding that trouble bound.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 stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.